Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. CDA en SP in de Tweede Kamer zijn het met burgemeester Abu Taleb van Rotterdam eens... dat Turkije zich te veel wil bemoeien met de Nederlandse maatschappij. Abu Taleb krijgt bijval voor zijn kritiek op een Turkse diplomaat... die burgemeesters wil voorschrijven hoe ze moeten optreden... bij demonstraties tegen de Turkse regering. SP en CDA willen dat minister Koenders Turkije hierop aanspreekt... als hij volgende week naar Turkije gaat. In het zuidoosten van Turkije aan de grens met Syrië is een bomaanslag gepleegd op een politiebureau. Zeker acht politiemensen kwamen om het leven, zijn tientallen gewonden. De daders lieten een vrachtwagen vol explosieven bij het politiebureau ontploffen. Volgens Turkse staatsmedia is de aanslag het werk van Koerdische opstandelingen. De afgelopen maanden hebben Koerden vaker aanslagen gepleegd op de Turkse politie. Hongarije gaat een tweede hek bouwen aan de zuidgrens met Servië om vluchtelingen tegen te houden. Dat heeft premier Orbán gezegd in een interview. Toen vorig jaar veel vluchtelingen via Hongarije naar West-Europa wilden... bouwde Hongarije een stalen hek met prikkeldraad. Dat wordt nu groter en sterker, zegt Orbán. In Den Haag is vannacht het huis van de directeur van de dienst terugkeer en vertrek beklad. Volgens de politie zijn de pui en een camera beschilderd met rode verf. De dienst regelt het vertrek van vreemdelingen die geen verblijfsvergunning krijgen. Een actiegroep die zich Sloop de deportatiemachine noemt... zegt in een verklaring dat zij het huis van de topambtenaar hebben beschilderd. De melkprijs gaat volgende maand omhoog, verwacht boerenorganisatie LTO. De laatste jaren was er een sterke prijsdaling, waardoor veel boeren in problemen kwamen. Twee grote buitenlandse zuivelcoöperaties hebben de melkprijs inmiddels verhoogd. LTO gaat ervan uit dat de grote Nederlandse coöperatie Friesland Campina dat nu ook doet. Het weer zonnig, in het noordwesten later wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen droog. In de kustprovincies 26 graden, Verder in het binnenland 32 graden.